Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Heer Hugo Waard is brand uitgebroken bij een appartementencomplex. Het vuur ontstond rond 8 uur en mogelijk ging er een explosie aan vooraf, zegt de brandweer. Een van de gevels is uit het pand geblazen. Volgens Omroep NH is er iemand aangehouden, maar dat kan de politie niet bevestigen. Over gewonden is niets bekend. De brandweer controleert nog of iedereen uit het pand is. Uit voorzorg staan er ambulances klaar. Bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis. De brand in Heer Hugo Waard is inmiddels onder controle. In New York is een helikopter gecrashed in de Hudsonrivier. Amerikaanse media melden zeker één dode. Er zouden vier mensen aan boord zijn geweest. Hulpdiensten zijn nog bezig met een reddingsactie in het water. Op beelden is te zien dat de helikopter ondersteboven in het water ligt. Het zou gaan om een privéhelikopter. Wat het doel was van de vlucht is nog onbekend. De coalitiepartijen zijn het nog niet eens over de voorjaarsnota, melden Haagse bronnen. Hoeveel geld er moet worden vrijgemaakt en waarvoor zou nog onderwerp van discussie zijn. Morgen hadden ze eruit moeten zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zondag. Amsterdam, Utrecht en Den Haag zien niets in de huurverhoging van woonminister Keizer. De BBB-minister wil het huisbazen toch weer toestaan om hogere huren te vragen. Ze wil voorkomen dat verhuurders anders hun huizen verkopen. Volgens Amsterdam heeft de wijziging tot gevolg dat een kwart van de middenhuur in het dure segment zal vallen. De wethouders vinden dat Keizer de toch al kwetsbare situatie van huurders verder verslechtert. Meerdere voetbalclubs reageren op het overlijden van oud-coach Leo Beenhakker. Ajax en Real Madrid zeggen diep bedroefd te zijn. Feyenoord reageert met rustzacht Don Leo. Beenhakker overleed vandaag op 82-jarige leeftijd. Het weer, vooral bewolking aan de kust. Vannacht trekken vanuit het noorden wolken over het land.